Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben drie locaties in Irak aangevallen. locaties zouden gebruikt worden door groeperingen die gesteund worden door Iran. De aanval is een reactie op een aantal eerdere aanvallen... tegen Amerikaanse medewerkers in Irak en Syrië. Gisteren raakten drie militairen gewond bij een droneaanval. Het water in de Rijn, Waal en IJssel zal de komende dagen nog verder stijgen. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater zorgt op meerdere plekken voor overlast. Inwoners van het Overijsselse Fortmond moeten met een bootje naar hun buurtschap worden gebracht... omdat de enige toegangsweg onder water staat. in Brabant moest de brandweer een diepe gul graven op een recreatiepark... omdat een aantal mensen waren ingesloten door water. En ook in Duitsland zijn er op meerdere plekken problemen door het hoogwater. Het dorp Windenhausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege de overstromingen daar. Ruim 500 dorpelingen zijn elders opgevangen. En Hamburg zet zich schrap voor een snelle stijging van rivier de Elbe die midden door de stad loopt. Oekraïne heeft een havenstad op de Krim aangevallen. Dat zegt de gouverneur van het door Rusland geannexeerde Schiereiland. De stad Feodosia ligt aan de kust van de Zwarte Zee. Door de aanval waren meerdere explosies te horen en brak er brand uit in het havengebied van de stad. Het blijft onrustig in de Servische hoofdstad Belgrado. Duizenden mensen gingen de afgelopen avond opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen maand. De verkiezingen zijn gewonnen door de partij van president Vucic. Maar verkiezingswaarnemers hebben ongeregeldheden gerapporteerd tijdens het stemmen de demonstranten spreken daarom van verkiezingsfraude. Het weer, het is 11 graden. De regen trekt langzaam richting Duitsland. In het westen is het al droog.